Drie uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Duitsland is een datacenter ontdekt van illegale websites. Het centrum zat in een oude NAVO-bunker in de plaats Traben-Trabach. Een Nederlander zou de drijvende kracht erachter zijn. De man kreeg de bunker in 2013 in handen... en maakte er een zwaar beveiligd dataverwerkingscentrum van. Op de servers in de bunker werden websites gehost... waar onder meer drugs konden worden gekocht. Zeven mensen zijn gearresteerd. Ze worden onder meer verdacht van deelname aan een crimineel organisatie. Het OM heeft vijf jaar cel geëist in de zedenzaak in Alem. Ook moet de verdachte zich verplicht laten behandelen... en moet hij zijn slachtoffers een schadevergoeding betalen. De man van 46 wordt verdacht van het plegen van ontucht met 24 jonge meisjes... en van het vervaardigen en downloaden van kinderporno. Hij zou onder meer jarenlang heimelijk vriendinnetjes van zijn dochters hebben gefotografeerd en gefilmd als die bleven logeren bij hem thuis. De verdachte was actief bij de lokale activiteitenclub voor kinderen van de basisschool en bij de hockeyclub in Zaltbommel. En in Den Haag zijn duizenden mensen afgekomen op de Nederlandse klimaatstaking, onderdeel van een wereldwijde actiedag. Volgens de organisatie hebben meer dan 25.000 mensen gehoor gegeven aan de oproep om vanmiddag naar Den Haag te komen, in plaats van te gaan werken of studeren. Vanwege de drukte is de slotmanifestatie op het Malieveld... en niet op de oorspronkelijke locatie aan de Koekamp. Na een aantal lezingen en muzikale optredens liepen de deelnemers een mars door de binnenstad. De betogers eisen dat de Nederlandse regering zich inzet voor een ambitieus en sociaal rechtvaardig klimaatbeleid. Het weer tot slot, er trekken nog wat buien over in de kustgebieden. In het binnenland wisselend bewolkt en daar is iets meer ruimte voor de zon. Het wordt vandaag 17 tot 19 graden. Vanavond op meer plekken regen, dan is er ook kans op onweer.